Ubring met het NOS-journaal. President Trump kan voorlopig doorgaan met de bouw van een nieuwe balzaal in het Witte Huis. Een rechter legde het 400 miljoen dollar kostende project vorige maand stil. Maar een Amerikaans federaal hof heeft nu bepaald dat de bouw voorlopig toch door mag gaan. Voor de nieuwe balzaal werd afgelopen najaar de oostvleugel van het Witte Huis afgebroken. Volgens een stichting die zich bezighoudt met monumentenzorg... had Trump eerst toestemming moeten vragen van onder meer het Amerikaanse parlement. Brazilië, Mexico en Spanje beloven meer hulp aan Cuba. Ook roepen ze de landen op tot gesprekken tussen Cuba en de VS... om een einde te maken aan de humanitaire crisis op het eiland. Cuba kampt met grote brandstoftekorten door een Amerikaanse blokkade. En daardoor valt de stroom vaak uit en is het moeilijk om voedsel en water te verdelen over het eiland. Mexico was eerder een van de belangrijkste olieleveranciers van Cuba maar stopte met het leveren nadat de Amerikaanse president Trump dreigde met importheffingen voor de landen die Cuba nog van olie zouden voorzien. In Oostenrijk zijn potjes babyvoeding uit de schappen gehaald... nadat er in een van de maaltijden rattengif is aangetroffen. De politie waarschuwt dat het gif ook in andere potjes kan zitten van het merk HIP. De fabrikant heeft de babyvoeding uit voorzorg teruggeroepen uit de supermarkten... Volgens Oostenrijkse media zou het gif een poging tot afpersing zijn van de fabrikant. De marine van de Iraanse revolutionaire garde waarschuwt schepen in een verklaring om niet richting de straat van Hormuz te varen. Dat zal gezien worden als samenwerken met de vijand. En die schepen zullen dan worden aangevallen, zegt de garde.